uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Franse presidentsverkiezingen lijken onbereikbaar voor Nicolas Sarkozy. De voormalig president deed mee aan de voorverkiezingen van de rechtse conservatieven. Hij is een van de zeven kandidaten, samen met oud-premiers Fillon en Juppé. Die twee lijken meer stemmen te krijgen dan Sarkozy... en dat betekent dat zij volgende week in de tweede ronde uitmaken wie de kandidaat wordt. De winnaar maakt een grote kans om in het voorjaar de Franse presidentsverkiezingen te winnen. In Rotterdam zijn honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen terrorisme van de PKK, de Gulen-beweging en IS. Bij de betoging waren vooral veel Turkse Nederlanders. Er waren ook toespraken met daarin veel kritiek op de Nederlandse regering. Die zou de PKK en de Gulen-beweging niet hard genoeg aanpakken. Veel demonstranten staan achter de Turkse president Erdogan. De eerste najaarstorm van het jaar is voorbij. Aan de kust werd vanmiddag op veel plekken windkracht 9 gemeten. In Noord-Holland zelfs even windkracht 10. De harde wind leidde op veel plaatsen tot problemen. In Arnhem raakten vijf mensen gewond toen terrasschermen omwaaiden. De brandweer kreeg honderden meldingen van stormschade. Op snelwegen stonden files omdat de bomen waren omgewaaid. En ook op het spoor waren problemen. Treinen vielen uit en er zijn nog steeds vertragingen. De benedenwindse eilanden kampen met wateroverlast vanwege noodweer. De straten in de hoofdstad van Aruba staan onder water... en geparkeerde auto's zijn door het water meegesleurd. Ook is het luchthavengebouw ondergelopen. Op Curaçao is een weeralarm afgegeven. Ze verwachten veel regen met modderstromen op het eiland als gevolg. Door de sterke wind is het niet veilig om de straat op te gaan. Het weer de komende uren neemt de wind af, maar er kunnen de komende uren nog zware windstoten voorkomen.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 En dan heb ik het over Paul Adams Property of Water. En die maakte die, ik dacht zelfs in de jaren 90, eind jaren 90 kan je nagaan. Bijna 15 tot 20 jaar oud. Maakt niet uit, toen was er ook al New Age muziek en we gaan dus gewoon terug in de tijd. Veel luisterplezier. the month of May, I spied a damsel. She was fair and handsome, and her beauty nearly took my breath away. She wore no jewels, no costly diamonds. she kept on talking till her father's cottage it came into view. Said she, "Come in, sir, and meet my father." like a Barney or Rodney's glory and the foggy Jude. She is sighing each note like an Irish linnet till tea. i Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio.